Marion Koekoek met het NOS Journaal. Staat Massachusetts zijn door tornado's zeker vier doden gevallen. Vooral in de stad Springfield in het noordoosten werd flinke schade aangericht. Tientallen mensen raakten gewond. In Massachusetts zitten duizenden mensen zonder stroom. Zware tornado's komen maar zelden voor in het uiterste noordoosten van de VS. De gouverneur heeft de noodtoestand afgekondigd. De Amerikaanse beurzen sloten gisteravond met groot verlies. De Dow Jones-index verloor ruim 2%, de grootste daling op één dag sinds augustus vorig jaar. Vooral slecht nieuws over de werkgelegenheid zorgde voor een negatief sentiment. De grootste Amerikaanse loonstrookverwerker maakte bekend dat de werkgelegenheid afgelopen maand met veel minder banen toenam dan was verwacht. Het ging ook niet goed met de autoverkopen. Er werden ruim een procent minder auto's verkocht dan diezelfde, in dezelfde periode vorig jaar. Gezinnen met hoge inkomens moeten de kinderopvang voor hun eerste kind vanaf volgend jaar helemaal zelf gaan betalen. Het gaat om ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van 130.000 euro of meer. De maatregel maakt deel uit van de bezuinigingen die het kabinet gaat doorvoeren voor de kinderopvang. Vanaf volgend jaar gaan alle ouders die gebruik maken van kinderopvang meer betalen. Het kabinet kiest ervoor om de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien... Voor lagere inkomens komt het neer op een paar tientjes per maand meer. Hogere inkomens gaan uiteindelijk enkele honderden euro's meer betalen. De galerijen van de Antillenflat in Leeuwarden zijn ingestort door roestvorming en betonrot. Volgens onderzoekers was de wapening van de galerijen door roest aangetast en is daardoor een stuk galerij op de vijfde verdieping ingestort. Het stuk beton van ruim 2 meter breed nam de onderliggende galerijen mee in zijn val.